Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De penningmeester van de Amerikaanse Republikeinse Partij is opgestapt na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Miljardair Steve Wynn is een bekende casinomagnaat, belangrijke geldschieter van de partij en vriend van de Republikeinse president Trump. Gisteren vertelden meerdere vrouwen dat ze door Wynn in de afgelopen jaren zijn aangerand. Steve Wynn ontkent alles, maar bood toch zijn ontslag aan. Israël heeft kritiek op een nieuwe Poolse wet die de aanduiding Poolse vernietigingskampen voor concentratiekampen van de nazi's strafbaar stelt. Volgens Polen suggereert de term ten onrechte dat het land mede verantwoordelijk was voor de jodenvervolging, terwijl de kampen gebouwd werden door nazi-Duitsland. Wie de kampen Pools noemt riskeert een boete of een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Israël zegt dat de wet de historische werkelijkheid geweld aandoet. Volgens premier Netanyahu staat vast dat de nazi's in de kampen steun kregen, ook van Polen. Bij een schietpartij in een nachtclub in Brazilië zijn zeker 14 mensen gedood. Zes mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 12. Het gebeurde in de stad Fortaleza, vlakbij een stadion dat werd gebruikt voor het WK voetbal in 2014. Waarschijnlijk hield de schietpartij verband met een oorlog tussen drugsbendes in dat deel van het land. Daarbij vielen in het afgelopen jaar zo'n 5000 doden. Bijna twee keer zoveel als in het jaar ervoor. Onder de slachtoffers van de schietpartij in de nachtclub zijn volgens de politie veel meisjes en vrouwen. In de eredivisie heeft koploper PSV gewonnen van FC Twente. Het werd in Enschede 2-0 voor de Eindhovenaren door doelpunten van Lozano en Arias. De nummer 4 van de eredivisie, Pek Zwolle, verloor thuis met 2-1 van Vitesse. En eerder op de avond werd het bij Groningen tegen Heracles 3-3. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het kan hard waaien. Ook morgen bewolkt, maar op veel plaatsen droog. Wel kan motregen vallen. Het wordt 10 tot 12 graden. En ook maandag nog erg zacht.